Lot Lewin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump maakt het volgens zijn arts erg goed. Trump werd gisteravond opgenomen in het ziekenhuis... nadat hij en zijn vrouw eerder op de dag positief werden getest op corona. Hij kreeg virusremmers toegediend. Sinds de opname is de gezondheidstoestand van Trump volgens zijn arts verbeterd. Naast de president zijn ook een tiental andere prominente republikeinen besmet geraakt. Een deel daarvan was ook op een bijeenkomst in de tuin van het Witte Huis... waar veel aanwezigen zich niet hielden aan de coronaregels. De bommelding voor een KLM-toestel in de Roemeense hoofdstad Boekarest blijkt vals te zijn. Het vliegtuig met 89 passagiers zou vanavond naar Amsterdam vertrekken... maar werd aan de grond gehouden vanwege een bommelding. De passagiers zijn van boord gehaald. Ze overnachten nu in Boekarest en worden morgen alsnog naar Schiphol gebracht. Op sociale media hebben mensen kritiek op een kerk in Staphorst... waar zondag drie diensten zijn gehouden met elk 600 man. Er werd ook gezongen zonder mondkapjesplicht. Het lokale bestuur van de hervormde kerk snapt de ophef niet... en zegt dat juist aan alle coronaregels is voldaan. Iedereen hield anderhalve meter afstand, er was een gezondheidscheck bij de deur... en mensen moesten van tevoren reserveren. Het RIVM heeft dit jaar een half miljoen extra vaccinaties tegen de griep besteld. Jaarlijks worden zo'n 6 miljoen mensen uitgenodigd om de griepprik te halen. Het RIVM verwacht dat er dit jaar meer mensen dan andere jaren op de uitnodiging ingaan. Er zijn nu bijna 4 miljoen vaccins besteld. Mocht dat niet genoeg zijn, dan wordt aan gezonde 60-plussers gevraagd om de prik dit jaar niet te halen. Het weer, alleen in het noorden nog wat buien. Vannacht opklaringen, het koelt af tot een graad of 10. Morgenochtend opnieuw buien, maar later ook wat ruimte voor de zon. En dan wordt het een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Je hebt wat vertraging door de werkzaamheden aan de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar. Het rijdt langzaam tussen afrit Egmond en knooppunt Kooimeer. En dat kost je ongeveer een kwartier extra.